Sla je dag op Donderslag op Radio 501. Hartelijk welkom, het is weer Daverende Donderdag op Radio 501 en vandaag een speciale Daverende Donderdag met straks om 4 uur aandacht voor de nieuwe cd van de Westfriese band Oors Joors. Maar we moeten eerst naar 4 uur en dat doen we met 2 uur Donderslag. Natuurlijk zitten we vandaag ook weer bomvol. Theo Verriet en Ropika doen natuurlijk ook weer mee. En natuurlijk ook weer een plaat uit de jeugd van mijn grote zus. We Love the Beatles, de donderdis, de polplaat en de plaat voor je hoofd. Laten we snel van wal steken met muziek. Sean Riley en de Slow Riders uit Portugal. Van hun nieuwe cd Only Time Will Tell. Hier is Talk Tonight. Amerika één man en één gitaar. Duck McLeod. Hij is net in Nederland geweest en doet een Europese tour op het ogenblik. En ik ga wat draaien van zijn album Little Sin. Big City Woman. Het is weer donderdag en het is eventjes eh, na tweeën. En natuurlijk, zoals altijd, gaan we eventjes kijken of Rob Ricard bereid is om een tip van de sluier op te lichten voor zijn platenkeuze straks om half bier. Eh, Rob, ehm, ik bel je eventjes voor een tip van de sluier. Goedemiddag. Goedemiddag, ook hier. Ja, we zijn er weer, hè? Er is weer een week voorbij. Er is weer een week voorbij. Het gaat steeds sneller dan ik denk. Oh ja? Ja, de weken vliegen voorbij. Voor je het weet, eh, heb, je, heb je een oude kop? Voor je eh, staan we op de schaatsen. Ja. Hoe bedoel je op de schaats? Om te schaatsen, als het vriest. Oh, bedoel je dat? Ik moest, eh, eh, wanneer was het? Maandag al? ik, moest ik voor de eerste keer krabben. Aan mijn auto. Oh, <laughs> ik moet wel eens meer krabben, maar dan niet aan mijn auto. Eh, ik ga een eh, tipje van de sluier oplichten. Ja, doe dat. Het, eh, het komt... Ehm, We gaan weer cryptografisch doen vandaag. Wat zeg je? We gaan weer cryptografisch doen. Nee, ik zeg het gewoon. Oh. Ze, komen, ze kwamen uit ehm, Europa. Ze kwamen uit Europa. Ja. En ze bestaan niet meer. Oh, zijn ze dood? Ze zijn uh, opgeheven. Opgeheven, oké. We hebben het dus over een, een band. Een band. Ja. Uit Europa, uit het ehm, een van de grootste landen van Europa. Eh, de Spanje. Dat is ook een van de grootste landen. Ja, nou, En ze komen niet uit Spanje, dat zeg ik er ook nog bij. Oké, maar wel uit een van de grootste landen. Ja, en ze zingen Duits. In het Duits. Oh, dan komen ze uit Frankrijk. <laughs> ja, ik denk het ook. <laughs> ja. Nou, eh, je hoort het straks wel, hè? Ja, nou, ik ga me niet gissen dan. Nee. Ik, eh, ik heb je straks om half bier weer even aan de lijn. Tot straks. Hoi. Niet gisteren, hoor. Nee, nee, ik, nee, nee, nee. Ik zie je straks. Hoi. Driving with For all the wicked things you do. We're gonna have to put the law on you, baby. That was not. To for the long you, baby. Try to make you come out clean. liquor pouring out. The perfect crime, crime of the heart. And did you really think that you'll get away? the lie on you, baby. Lock you up and throw away the key. For the countless cows who low down double cross you, have been bad Have you know. No decent. sugar poet on. The perfect crime, crime on the high. Did you really say that you get away? Escape my justice until. hoorde Nathalie Merchant met Put Dolon on You. Hey, what you drinking, baby? Lady Antebellum hebben we hier nu een pop-country band uit Amerika van hun nieuwste cd Looking for a Good Time. Girl, you're beautiful, you bound me perfect But I bet somebody's already told you that Name your poison named your passion. Cause a boy like me just couldn't help but ask. looking for a good time. but a long, hard week, doing this nine to five. you're just a girl to get that off my mind. You should have worn that dress, you should dance like that. You got this little heart of mine in overdrive. never say never lie. De plaat uit de jeugd van mijn grootzus is vandaag Gimme Some Loving van de Spencer Davis Group. Met op orgel en zang Steve Winwood uit 1966. Davis Group, eh, de grote zusplaat van vandaag. Terug naar de tijd van nu, 2010, van het album Black Rock van Joe Bonamassa. Heb ik hier voor jullie When the Fire Hits the Sea. Simon en Garfunkel, Bridge Over Troubled Water van hun gelijknamige album. Je luistert naar Donderslag op deze Radio 501 Daverende Donderdag. En dat doen we tot uur en straks om uur een uur lang Ojoors. En dan straks van 5 tot 6 Arwin Tamminga met Afternoons, een klein uurtje op deze Daverende Donderdag. donderslag op donderdag. Hey, hemel! De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl 21 oktober 2010. Vrouwentas. Ik moest haar bellen, want ze kon haar iPhone niet meer vinden. Het ding moest zich ergens in die uitpuilende tas bevinden. Maar waar? Dat is nou typisch zo'n vrouwentas Zo'n tas waar een normaal gezin zichzelf een paar dagen mee in leven kan houden. Sinds kort heb ik ook een tas. Weliswaar geen vrouwentas, dus behoorlijk leeg, maar de sensatie begrijp ik nu wel zo'n beetje. Vaak keer per dag sta ik ook te graaien in dat ding. Een soort van grabbelen, kijken wat er boven komt. Is echt leuk. Stiekem benijd ik vrouwen nu. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl is Radio 501. Is Radio 501. Vogel Sharky is er ook weer eens. Eh, tegenwoordig zit hij in de politiek. Maar hij heeft genoeg op de plaat gezet, dus we kunnen hem steeds weer laten horen. Hier is A Good Heart, een van zijn grootste hits. I hear lot of stories, I Step 4 uit Liverpool. Zij waren er ook weer bij. The Beatles. Zij waren erbij vandaag. En Ringo zong What Goes On. En dat is afkomstig van het album Rubber Soul uit 1965. I was no Eh, Solomon Burke en de Dijk met What a Tegenwoordig heeft John Mel weer nieuwe bluesbreakers in zijn band zitten. De gitarist is Rocky Aters en die heeft ook met zijn eigen band eh, albums opgenomen. En eh, Stop, Drop en Roll is een nummer van een van zijn albums. Hier is de Rocky Aters Groove. contact met Radio 501? Wij zijn bereikbaar via de website www.radio501.nl. Ook is Radio 501 te bereiken via Twitter www.twitter.com slash radio 501. Radio 501 is ook te vinden op Hives. radio501.hives.nl En u kunt ons ook mailen. studio 501nl Mailen dus naar studio.radio501.nl Je merkt het al, Radio 501 bereikbaar als je beste vriend. Dit is Radio 501. Going back in time on the sounds of the nation. De Radio 501. Flashback. Zijn we aangekomen bij de Radio 501 Flashback.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 Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Biesveld op 501. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur en eh, blijf luisteren, want ik ben zo weer terug. Reageer de radioprogramma's van 5501 Mail, mail naar studio.radio501.nl Oktober is postkankermaand. Bestel het armbandje op kwfkankerbestrijding.nl Kip, het best... Al die reclame voor kippenleed wordt betaald van jouw belastinggeld. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien. Toen de fietsers voorbij waren, kon hij gewoon uitstappen. Van der Man ontbreekt elk spoor. Het verkeer wordt steeds vriendelijker en dat is goed nieuws. Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl, een initiatief van de Fietsersbond. En dan gaan we naar vraag 10. Ik sport en heb geen stress. De kans op epilepsie is voor mij niet heel. Klopt dat? Eh. Ja, die zoeken jullie dus even op. De collecteweek van het Nationaal Epilepsiefonds is van 25 tot en met 29 mei. Kijk op epilepsie.nl. Ja, volgens mij kun je dan geen epilepsie krijgen. Nee, dat is onjuist. Epilepsie maakt geen onderscheid. Iedereen kan het krijgen, ook al leef je nog zo gezond. Steun onze zorg en activiteiten voor mensen met epilepsie. Geef aan de collectant of stort op Giro 222-111. Chimpansee Fifi zat bijna 30 jaar lang eenzaam opgesloten op een koude, donkere zolder. Stichting AAP heeft haar gered. Help Stichting AAP meer dieren bevrijden en verzorgen. Spaar Air Miles. Dat kost u helemaal niets en spaart ook nog levens. Bel gratis 0800 1118. 0800 1118.